7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn twee douaniers opgepakt omdat ze mogelijk drugs hebben ingevoerd. Ook zouden ze een ambtenaar hebben omgekocht. RTV Noord-Holland schrijft dat in totaal vier mensen vastzitten in de zaak. Bij huiszoekingen is bij een van de verdachten een vuurwapen gevonden. Het onderzoek is gedaan door de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het OM. En ook de FIOD en de Rijksrecherche zijn erbij betrokken. Duitsland stuurt Syrische asielzoekers weer terug naar het EU-land waar ze zijn binnengekomen. Zoals dat is afgesproken in het akkoord van Dublin. Het heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Sinds augustus werd de afspraak niet gehandhaafd vanwege de grote toestroom. Om humanitaire redenen, maar ook om het registratiecentrum te ontlasten. De linkse partij De Grune heeft meteen geprotesteerd tegen het herinvoeren van de regels voor Syriërs. Ze noemen die een verharding van de houding tegenover Syrische vluchtelingen en een verkapte poging om gezinshereniging van Syriërs tegen te gaan. <clears throat> Slovenië gaat hekken bouwen langs de grens met Kroatië. Volgens de Sloveense regering zijn die alleen bedoeld om de stroom in goede banen te leiden. Alle grensposten blijven open. Volgens Slovenië zijn er sinds half oktober zo'n 170.000 migranten het land binnengekomen via Kroatië. Volgens nieuwe cijfers van de EU-organisatie Frontex zijn er dit jaar ruim een half miljoen vluchtelingen Europa binnengekomen via de Griekse eilanden. Bij Blijswijk bij Zoetermeer zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd uit een trein vanwege rook. Een aantal mensen is bij de trein behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De HSL die is ontruimd was onderweg naar Amsterdam. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de rook. Er rijden voorlopig geen HSL-treinen tussen Amsterdam en Rotterdam. Het weer, het blijft vanavond en vannacht bewolkt, met af en toe wat regen. En ook morgen is er nog kans op wat neerslag. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad neemt nu snel af, maar bij Amsterdam vooral zijn nog een paar eh, behoorlijke problemen en ongelukken. Dit zijn de opvallendste files. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Muidenberg, 4 kilometer na een ongeluk. Er is daar een rijstrook dicht. En richting Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen, 10 kilometer door problemen op de ring. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel, 8. En dan de ring zelf, de A10 Zuid tussen Osdorp en de Rij 8 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Een stukje verderop tot aan de Zeeburgertunnel nog eens 7 kilometer file richting Volendam. Daar is ook een ongeluk gebeurd.